Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De gewapende man die een aanslag wilde plegen bij de Belgische misverkiezing gisteravond... wordt verdacht van poging tot terroristische moord. Een man van 46 werd opgepakt. Hij had een wapen vast en in zijn auto lag er nog een. Ook een Nederlandse vrouw die mee was, is opgepakt, vertelt het Belgische OM. Hij was verzeld van een Nederlandse vrouw. Het onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre zij op de hoogte was van de plannen van die man. De man is niet bekend bij de politie. Met vertraging kon Miss België uiteindelijk toch nog worden gekozen... maar het was een heftige avond voor de organisatie. Ik denk dat wel. Ik denk de hele tijd van... is dat nu voor ons? Of, en iedereen zegt mij Nee, nee, dat is waarschijnlijk gewoon een of andere zot die plots in een kop gekregen heeft van iets te doen dat live op televisie komt. Alleen, je, denkt daar wel de hele tijd aan. In Roermond in Limburg is een jongen van 13 opgepakt voor brandstichting. Het heeft te maken met een brand in een middelbare school daar gisteren. Er gingen beelden rond van de brand op social media. Daaruit bleek dat het gericht was tegen een docent. Niemand raakte gewond. Vanwege de aardbeving in Turkije en Syrië trekt de Turkse club Gaziantep FK zich voor de rest van het seizoen terug uit de competitie. Eerder deed sporen dat al. Hatay staat 14 in de hoogste competitie, Gaziantep 10e. De gebieden waar de clubs vandaan komen zijn zwaar getroffen. De Turkse voetbalcompetitie ligt de komende weken stil. En uitpuilende vuilnisbakken, glas op de grond en vieze gladde straten. Wie in het centrum van Groningen loopt, kan er niet omheen. Vuilnismannen en vrouwen staken daar al dagen voor een betere CAO. Ja, triest. Schandalig. Maar ja, eh, ik kan ze goed begrijpen hoor, die jongens. Maar dit is toch wel triest om naar te kijken. Ja, verschrikkelijk. Als je zo wakker wordt toch? Gisteravond al 24 uur. En ze hebben ze gestaakt en het is één grote puinzooi. Teringbende. Ja, en, netjes houden. In het, in het Walands een teringbende. En ook morgen wordt er in de stad geen vuilnis opgehaald. Vorige week staakten vuilnismannen en vrouwen in Utrecht ook dagenlang.